501. Dit is Rogier van Diesveld. Nou, succes jongen. When it's gray in LA, I sure like it that way. Cause there's way too much sunshine around here. I don't know about you, I get so sick of blue skies wherever they always appear. And I sure love the sound of the rain pouring down on my carport roof made out of tin. If there's a I suppose that they'll close canyon roads and the freeways will all start to clog. And the waters will rise, and you won't be surprised when your whole house smells like a wet dog. When it's gray in LA, it's much better that way. It reminds you that this town's so cool. dump all our dreams of making it big, but we're stuck in a singular nightmare. That's just how it seems. And I suppose Laurie David sure knows all those cars we drive. welkom in de Radio 501 Carousel. De carousel die wordt bij Tourbeurt bemand en dit keer ga ik de carousel laten draaien vanmiddag met weer een muzikaal thema. Mijn thema van vandaag is weer en klimaat. Er is eh, veel muziek gemaakt waarin het weer en het klimaat is gebruikt als metafoor voor veel andere zaken of om iets op een poëtische manier aan te geven. Maar ook wordt er gewoon gezongen over een storm of over regen of over de hete zon. Alles kan in deze carousel als het maar iets over het weer of klimaat in de muziek eh, te maken heeft. Als daar maar iets van voorkomt in de muziek, kunnen wij draaien. Als eerste plaat van dit openingsuur hoorde je Lorden Wainwright de Third samen met Joe Henry en het nummer heette Grey in LA. En LA is natuurlijk Los Angeles. En het volgende weerkundige stukje muziek is van Jimi Hendrix. Still Raining, Still Dreaming. Rain a day, rain all day. Ain't no use getting Just let it groove its own way. was eh, Jimi Hendrix, Still Raining, Still Dreaming van zijn album Electric Ladyland. Wij Nederlanders zijn altijd heel druk bezig met het weer, op tv en radio, met allerlei weermannen en weervrouwen. Maar ook wij zelf beginnen meestal het gesprek met een praatje over het weer. Wat is het warm hè? Wat is het koud hè? Luister maar. Harry Harry Vermegen en Henk Spaan. Dit zijn de Rolling Stones van het album Their Satanic Majesty's Request. She's a Rainbow. Radio 501 Carousel en vandaag mag ik het doen. En ik heb weer een thema gekozen zoals ik wel meer heb gedaan. Weer en klimaat in al zijn verschijningsvormen, dat is het thema van vandaag. Het is net kwart over vier geweest en ik ben er tot zes uur en ik hoop jullie ook. En ik heb veel mooie muziek geselecteerd. Veel verschillende genres en ik ben erbij geholpen door het muziekgezelschap. Een van die nummers die door het muziekgezelschap is aangedragen is The The in duet met Synod O'Connor. Luister naar Kingdom of Rain. 501 is Radio 501. 501. Dat was Kingdom of Rain. Dat zal Engeland wel zijn, denk ik, want daar regent het altijd. Heb ik wel eens ergens gelezen. Het weer is er dus altijd. Weer iedere dag, weer elke keer en vandaag dus ook. Ik heb het zelfs tot thema verheven vandaag. En eh, in dit thema hoor je het overdrachtelijk en letterlijk gebruikt worden. Aan jullie de keus bij het volgende nummer. Overdrachtelijk of letterlijk? Hier is Jimi Hendrix met The Wind Cries Mary. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries, very. Mary. Uit Engeland, het Kingdom of Rain, komt die Ellen Price set. Sunshine and Rain. Price was dat en was vroeger de toetsenist van The Animals. Nu is een vrouwelijk schoon aan de beurt. Amanda Marshall, Let It Rain. should. Kerstomaat, kerstboom, kerststek, kerstboom, kerstmarkt, kerstmuziek, kerstavond, kerststukje, kerstroos, kerstdiner, kerstavond, kerstdag, kerstgeschenk, kerstroos, kerstmis, kerstfeest, kerstmuziek, drie wijzen zonder kanton. Kerstmis op jouw radio 501. Dit is Radio 501. Op 501 Rogier van Diesveld. Dit is Radio 501. Dit is Radio 501. 501. Precies, dit is de carousel op Radio 501. Ik ben er tot 6 uur in jouw radio met weer en klimaat. Zeg maar één groot muzikaal weerbericht dus. Het kan vriezen, het kan dooien, het kan sneeuwen en regenen. En in november kan het ook al flink regenen. En laat het nou een bruggetje zijn naar het volgende nummer. Door velen is dit een graag geziene plaat. Als ik zeg Guns N' Roses, dan zeggen jullie natuurlijk November Rain.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 Dat waren John, Paul, George en Ringo, de Beatles. Uit 1983 komt het nummer The Storm van de groep Big Country en het album The Crossing. Nog ruim een kwartier eh, tot vijf uur en daarna nog een uurtje weer en klimaat.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 Eric Clapton en J.J. Gale maakten in 2006 samen een cd met de naam The Road to Escondido. Heerlijke muziek en stond iets op wat vandaag in het thema past. En dat is Anyway the Wind Blows. Some like this, some like that, some luistert nog steeds naar de Radio 501 Carousel. Mijn thema vandaag is weer en klimaat en dat dan in de muziek. Veel genres en veel verschillen en dat maakt het natuurlijk allemaal weer zo erg leuk. Ik ben er tot 6 uur en het eerste uur zit er bijna op. We gaan even naar de uurswisseling toe en ik sluit het af met een plaat van Buffalo Tom. En dat heet Summer en is afkomstig van het album Sleepy Eyed. Tot straks! all alone, dragged across the seven seas to the beach. Come follow me. Summer's gone, the sun. van West-Friesland. Dit is Radio 501. Kip Al die reclame voor kippenleed wordt betaald van jouw belastinggeld. Word wakker. Kijk op wakkerdier.nl. In Breda heeft een man korte tijd in zijn auto gewacht. Wegens passerende fietsers kon de man zijn deur niet zomaar opengooien. Toen de fietsers voorbij waren, kon hij gewoon uitstappen. Van de man ontbreekt elk spoor. Het verkeer wordt steeds vriendelijker. En dat is goed nieuws. Doe ook mee. Ga naar vriendelijkverkeer.nl, een initiatief van de Fietsersbond. En dan gaan we naar vraag 10. Ik sport en heb geen stress. De kans op epilepsie is voor mij niet heel. Klopt dat? Eh. Ja, die zoeken jullie dus even op. De collecteweek van het Nationaal Epilepsiefonds is van 25 tot en met 29 mei. Kijk op epilepsie.nl. Ja, Volgens mij kun je dan geen epilepsie krijgen. Nee, dat is onjuist. Epilepsie maakt geen onderscheid. Iedereen kan het krijgen, ook al leef je nog zo gezond. Steun onze zorg en activiteiten voor mensen met epilepsie. Geef aan de collectant of stort op Giro 222-111. Chimpansee Fifi zat bijna 30 jaar lang eenzaam opgesloten op een koude, donkere zolder. Stichting AAP heeft haar gered. Help Stichting AAP meer dieren bevrijden en verzorgen. Spaar Miles. Dat kost u helemaal niets en spaart ook nog levens. Bel gratis 0800 1118. 0800 1118.